Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het wrak van het rus Bleker is bang dat het CDA schade oploopt als de mislukte samenwerking steeds wordt opgerakeld. Zwijgen leidt niet tot eendracht, zei Heersballin, die tegen samenwerking met de PVV was. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de straffen die de politierechter heeft opgelegd aan de bestormers van het Maasgebouw in Rotterdam. Zes van hen kregen werkstraffen, een stadionverbod en een gebiedsverbod. De rechter koos hiervoor omdat er foto's van de verdachte waren gepubliceerd. Het OM wil nu dat het gerechtshof zich uitspreekt over het gebruiken van foto's van verdachten in de media en op billboards. Het weer, in het oosten is nog zon, in de rest van het land veel bewolking en kans op buien.